Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Hugo de Jonge krijgt bakkenkritiek. In de Tweede Kamer is het debat bezig over de mondkapjesdeal met Siewert van Linden... en welke rol de Jonge daar als coronaminister bij heeft gespeeld. Eén voor één mogen de partijen zeggen wat ze ervan vinden. Op welke manier kunnen we nog met deze minister verder? Voorzitter, het handelen van de Jonge is huiveringwekkend. Het vertrouwen is weg. Ik kan me goed voorstellen dat de Kamer excuses wil van minister de Jonge. Die heb ik nog niet gezien. En dat zou deze minister sieren. Als hij moet en leiderschap laat zien. Opstaat, zijn excuses aanbiedt aan het parlement en hardop zegt... ik heb dat niet goed gedaan. Hugo de Jonge is er zelf ook bij. Hij reageert later. Waarschijnlijk duurt het debat tot vanavond. Een klein lichtpuntje voor iedereen die een huis wil kopen. De grote gekte die we vorig jaar hebben gezien op de woningmarkt lijkt een beetje voorbij. Het is volgens makelaars minder druk bij bezichtigingen en de prijzen zijn de afgelopen maanden ook iets gedaald. Nou, het algemene beeld is dat de consument wat terughoudender is geworden. Dus dat betekent dat eh, de prijzen wat, eh, wat minder hard aan het stijgen zijn. Dat is eigenlijk jaar op jaar. Als we aan het afgelopen kwartaal kijken is de prijs zelfs een beetje gezakt. En eh, nou ja, dat is eigenlijk al lange tijd niet meer voorgekomen. Dus wie weet begint er enige ontspanning op de markt te komen. Toch is de ellende nog niet helemaal voorbij. De prijs voor een koopstekkie is nog steeds hoger dan een jaar geleden. Afgelopen jaar gebruikte de politie meer geweld. 18.500 keer hielden agenten verdachten in bedwang met hun lichaam... of met een pistool, pepperspray of ander geweldsmiddel. Dat is 2000 keer vaker dan het jaar ervoor. De politie zegt zelf dat het komt door alle coronademonstraties. Vooral de wapenstok, traangas en het waterkanon werden vaker ingezet. Het shirt dat de overleden profvoetballer Diego Maradona droeg... tijdens zijn wereldberoemde Hand van God goal wordt geveild. Gaat om een van de mooiste goals ooit tijdens het WK van 1986. Echt waar. Hij laat iedereen staan alsof hij er niet Maradona! Oh! Het Veilinghuis denkt dat ze er rond de 4 miljoen euro voor kunnen krijgen. Maar één klein detail. De dochter van Maradona zegt dat het helemaal niet het echte wedstrijdshirt is. Zij weet wel wie dat wel heeft, maar wil dat niet zeggen. Het weer nu even droog, maar vanmiddag valt weer veel regen, soms met onweer en hagel. In het hele land geldt code geel, omdat het erg hard kan waaien. Het is vandaag een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. Voor Beverwijk 3 kilometer file, vertraging is daar 10 minuten. Ook nog de A208 vanuit Sassenheim naar Velsen...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 Wat is er in de wereld staan we weer samen in de kroeg. Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven. En haal ik alles in en krijg geen genoeg. Laat die tijd dan maar komen, volg je nieuwe dromen. Ze zijn veel dichterbij dan je eigenlijk denkt. Laat je zorgen verdwijnen, leef en voel je veilig. De krant is er voor je op elke vroege morgen lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd bij je, weer een stukje vrijer. Elke nieuwe dag en op elke walking down this empty road The sound of the birds flying above me It's the only thing I hear While walking down this empty road always on time. I pick you up, come outside, take you for a ride. Body like December, ass on summertime. Take off the top, sweet Caroline. Meet my jeweler, put ice on that. Two diamond chains, what's the price on that? When you work, what you work, I invest in that.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 Hey. Yeah, freaky deaky, you're I'ma put the pussy on nice. Keep your eyes shut. I'ma go tough. He don't want an if or an end, just but. Don't get me a miss or a man, just stuck. But just let me switch up on your ass, fuck.